Freddy van met het NOS-journaal. De Spaanse regering heeft het Catalaanse parlement ontbonden en de regionale regering ontslagen nadat het Catalaanse parlement de onafhankelijkheid had uitgeroepen. De centrale ministeries in Madrid nemen het bestuur van Catalonië tijdelijk over. De Spaanse regering schrijft voor 21 december nieuwe verkiezingen uit in de regio, zodat Catalonië snel weer op eigen benen kan staan. Premier Rajoy zegt verder dat het hoofd van de Catalaanse politie ook wordt ontslagen. In Antwerpen heeft de politie 41 mensen aangehouden na een massale vechtpartij. Zeven mensen zijn gewond geraakt. Belgische media melden dat groepen Turken met elkaar op de vuist gingen. Een bus met aanhangers van de Koerdische PKK, die op weg was naar een politieke manifestatie, zou bewust van zijn traject zijn afgeweken. De inzittenden zouden de Turkse inwoners in de buurt hebben geprovoceerd door het roepen van leuzen. De bus werd toen tot stoppen gedwongen en daarna gingen de groepen elkaar te lijf. Bij het grote TBC-onderzoek in fase zijn geen nieuwe gevallen van open TBC gevonden. Vorige week maandag bleek dat in de wijk Berkenoord 2 open tuberculose was uitgebroken. 21 mensen hadden de ziekte opgelopen. En open TBC is besmettelijk, onder meer door hoesten. Deze week zijn ruim 700 mensen getest en daaruit bleek dat nog eens 27 mensen de ziekte onder de leden hebben. Maar zij hebben niet de open variant, waardoor ze hun omgeving niet kunnen besmetten. Nog eens bijna 100 mensen krijgen een een extra test. En voor Verwij heeft in Heerenveen op de NK-afstanden de 1500 meter gewonnen. Titelverdediger Sven Kramer werd derde, achter Thomas Krol. De grote favoriet Kjeld Nuis werd zesde. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het meest droog. Minima liggen tussen de 7 en de 12 graden. Morgen veel bewolking, ochtends nog een beetje zon. Smiddags op veel plaatsen regen en dan wordt het weer rond de 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. zomerhits.